Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het RIVM meldt het hoogste aantal coronabesmettingen sinds het begin van de pandemie. 24.000 positieve tests kwamen erbij in één dag tijd, meldt het RIVM. En ondertussen draaien de GGD's overuren om alle nieuwe tests in te plannen. Wij doen het alleruiterste. Eh, we daar spannen ons dag en nacht in om eh, het maximale te bereiken en iedereen te helpen. De GGD's zijn hard op zoek naar extra personeel. Ook in de ziekenhuizen stijgt het aantal coronapatiënten. Het zijn er nu meer dan 2100 en van hen liggen er 413 op de IC. Het Openbaar Ministerie vervolgt Quincy Promes voor zware mishandeling en poging tot doodslag. De voetballer werd bijna een jaar geleden opgepakt en zat toen ook een paar dagen vast. Hij zou zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Promes zelf heeft dat altijd ontkend. In een huis in Goes heeft de politie een flinke partij illegaal vuurwerk gevonden. 173 kilo lag daar, onder meer cobra's en mortierbommen. En ook vond de politie een wapen met kogels in het huis. Twee verdachten zijn opgepakt. Een café in Schijndel gaat dit weekend toch niet met gasten en al verhuizen naar België. Het café wilde de Nederlandse coronaregels omzeilen, vertelde de kroegbaas eerder. Eh, heel simpel, daar hoeven we niet te zitten. Voor mij is het belangrijk dat er gewoon gefeest en gedanst kan worden. En ja, dat zitten blijven, is gewoon geen optie. Eh, wij zijn hier een feestcafé. Maar inmiddels zijn de regels in België ook strenger. Je moet een mondkapje op in de horeca, behalve als je zit. Ja, en dan heeft het geen zin meer om mensen in bussen van Schijndel naar België te rijden, vindt het café. Er was ook nogal wat ophef ontstaan over het plan. De kroegbaas kreeg bedreigingen en mensen waren van plan om het feest te komen crashen. Het weer nog, de bewolking neemt toe. Lokaal kan er een spatje regen vallen. Morgen grijs en druilerig, maar wel zacht. Maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Hoofddorp en Hoogmade. Over 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen knopen De Hoek en de afrit IJmuiden 4 kilometer. Met ook daar 10 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de rijbaan. De linkerrijstrook is dicht.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 De afgelopen week waren er 46% meer positieve testen dan een week eerder. Forum voor democratieleider Baudet staat open voor een gesprek over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. Maar snapt de ophef niet over de uitspraken gisteren van zijn partijgenoot Van Houwelingen. De PVV vindt dat alles gezegd moet kunnen worden en heeft geen behoefte aan een gesprek over omgangsvormen. Het Openbaar Ministerie vervolgt voetballer Quincy Promes... voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De 29-jarige international zou vorig jaar zomer zijn neef hebben gestoken na een familiefeest.